1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Bruins voor Medische Zorg zegt dat Nederland heel alert is op het nieuwe coronavirus. Bij de viering van het Chinese nieuwjaar in Den Haag zei hij dat van dag tot dag wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn. Hij stak de aanwezigen een hart onder de riem en zei dat de regering meeleeft met hen en met hun naasten in China. Het aantal besmettingen van het nieuwe coronavirus breidt zich nog steeds uit. Inmiddels is het virus bij 1300 mensen in China vastgesteld. Dat is 400 meer dan gisteren. In Wuhan, het epicentrum van het virus, worden nu twee noodhospitalen gebouwd... die over een dag of negen klaar moeten zijn. De Amsterdamse brandweer heeft vorig jaar een medewerker schriftelijk berispt... voor het maken van foto's van de reanimatie van oud-profvoetballer Kelvin Meenhard. Dat blijkt uit interne documenten die zijn vrijgegeven naar verzoek van AT5. Zeven anderen, die er ook bij betrokken waren, zijn niet bestraft. Wel moeten ze langsgaan bij basisscholen om te vertellen... wat de negatieve gevolgen zijn van het filmen en verspreiden van incidenten. Meinhard werd vorig jaar neergeschoten in Amsterdam-Zuidoost. Toen hulpdiensten probeerden hem te reanimeren... werd dat door brandweermensen gefotografeerd. Twee Nederlandse agenten gaan de Argentijnse politie helpen bij een grote drugsvondst. Ruim een week geleden in een Nederlandse vrachtvliegtuig. Dat bevestigde de landelijke eenheid na berichtgeving in de Telegraaf. Het toestel van Martin Air stond op het internationale vliegveld van Buenos Aires... en zou bijna vertrekken toen er verstopt in drie dozen ruim 80 kilo cocaïne werd aangetroffen. In verband met deze zaak zitten ook drie Nederlandse politiepiloten eh, vast. Of zij iets met de drugs te maken hebben is nog onduidelijk. Het weer overwegend bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het blijft vrij kil vanmiddag met maximaal 5 graden. Morgen ook op de meeste plaatsen bewolkt. In het westen kan de zon even gaan schijnen.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 Ja. En... Ik ken dit nummer ergens van, Marco. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt helemaal. Maar nu is de vraag, wie zingt dit? Ja. Nou, eh, laat me maar niet langer in spanning. Hoezo niet? Wie was het dan? Jan Versteeg. Jan Versteeg. Dat verwacht je toch niet? Nee, dit is eh, internationale allure. Dat is het zeker. Ja. En eh, wie komt hier nou zomaar binnenlopen, Marco? Ja, dat is onze collega Roy. Die komt even kijken. En die heeft ja. ons net een compliment gegeven dat het zo lekkere muziek is. Ja. Dus uh, nou, dankjewel Roy. Hey, maar over Jan Versteeg, want ons volgende nummer is van Atsilia Rombly. Ja, hopeloze naam. Ja, dat vind ik ook. Maar Jan <laughs> Versteeg is natuurlijk een presentator. En Atsilia Rombly gaat natuurlijk ons... Mooi bruggetje. ja, die gaat ons vertegenwoordigen op ons eigen Eurovisie Songfestival. Ja, dat geloof je toch niet? Dat geloof je niet. En wat is ze nog jong, hè? Ze is over twee weken jarig. Meen je niet? Ja, ze is uit 78, dus kun je nagaan. Maar eh, ze heeft al een heel repertoire. Ze had een eigen kerstshow in 2015. En eh, nou, wat die dame al gedaan heeft, ongelooflijk. Ja, het is echt ongelooflijk. Maar van Edcilia Romley, om nou toch maar weer bij ons algemene vraagstuk te blijven... is dit jazz of niet? Edcilia Romley heeft niet zo heel erg veel jazz gemaakt. Nee. En we hebben nu een nummer klaarstaan, dat is absoluut jazz. En dat is eigenlijk ook geen nummer van haar. Maar daarna zullen we eens even afvragen van wie dit nummer is. Maar luister maar eens. pretty baby with the cool shoes on. You give me fever like I've never ever known. You've just a product of Jackson. Ja, maar hier word ik nou gewoon helemaal vrolijk van. Ja, ik ook. Wat is toch lekker op zaterdagmiddag, hè? Ja, ik ben toch ook blij dat wij het in tegenstelling tot zondagochtend... een beetje voor de lichtere jazz hebben gekozen. Ik ben ook benieuwd wat onze luisteraars ervan vinden. Ja. Ehm, het is, eh, we moeten een beetje onze draai nog vinden, moet ik eh, eerlijk zeggen. Ook met de techniek wat af en toe niet goed gaat. Want... Eh, ehm, je doet het goed hoor, Marco. Echt. Is dat zo? Ja, nou, ook jij mag ook, ook jij bedankt voor het compliment. Ja. Want we hebben een, eh, ook een ander jazz. Nu, dit gaat wel weer een beetje de echte jazzkant op. Ja. En het is eh, Anne Hobden Calloway met Let's Fall in Love. It's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, incidental, sentimental alibi. But I adore you, so strong for you. Why go on stalling? I am falling, love is calling. Why be shy? What's I made of it? Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go. we are young. Now is the time for it while we are young. Now is the time for it. Let's fall in love. Wat een prachtig nummer. hier doen we het toch voor, Marco? Hier doen we het echt voor. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. En fijn dat je luistert. Ik wou bijna zeggen goedemorgen, maar het is goedemiddag. Ja, even wennen weer. Ja, want... Eh, nou, we hebben het eerste uur mainstream jazz gehad. Ja popjazz, een beetje pop, pop. Beetje discussie soms, een beetje acid jazz. Beetje zus. En we zitten nu eigenlijk in de, in de jazz van de, eh, de big bands. En een beetje zo. En een beetje zo, <laughs> ja. en we hebben, we hebben nu een plaat uh, voorliggen. Dit is ook een van mijn favorieten. Dat is van de LP Swing When You're Winning van Robbie Williams. Robbie Williams is natuurlijk ook een echte popartiest. En dit nummer is natuurlijk ook al, eh, wat we nu gaan spelen, is door heel veel mensen al vertolkt. Maar ik vind toch wel dat Robbie Williams het weer terug op de kaart heeft gebracht. En wist jij dat hij al meer dan 55 miljoen platen heeft verkocht? Dat is toch niet geloven? Dat is, dit is ongekend. Dit is echt 55 miljoen. Ja, ik wist niet wat ik zag. Maar niet alleen van Swing When You're Winning, hè? Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar eh, het is wel iemand om rekening mee te houden. Dat, is zeker waar. Dus Robbie Williams van de LP Swing When You're Winning. Mr. Bojangles. jingles and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair and ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dog in here? They would travel about. But his dog up and down. up and died. after 20 years, he still breathes. He said, I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time, I, I spent behind these county bars. You see, sunlight, I drink some bit. geen beschuitje eten. Nee, zeker. Robbie Williams, een, een, een artiest van wereldfaam. Ja. En eh, van wereldfaam gaan we naar... Eh, Nederlandse faam. Ja. De winnaar van The Voice 2019. Dennis. Onze eigen Dennis ja. van Aarsen. Met een nummer wat eigenlijk geschreven is... Oh, nou, dat is niet eigenlijk. Het is, eigenlijk, het is geschreven door Anouk. En het is een popnummer. En het is gearrangeerd naar een jazznummer. Maar ook met een big band. way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hail, hail, modern world. Hail all your boys and girls. Hail, hail, color green. I say hail to what I've seen. And hail this modern world. You tell her that she's beautiful. And put her on a pedestal. As you Google triple X. Imagination kicks in someone else, the better it gets, bored. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. And hey. These days, adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head. Goedemiddag, Zandvoort. Nou, die komt wel even binnen, hè? Zo. <laughs> Onze eigen Dennis ja, van Dennis. uit ja. Beeldhoven. 25 jaar en wat een stem. En hij is aan tour, hè, door Nederland. Ja, zijn en, eh, tour is, eh, geloof ik, klaar met zijn oh, show. Oké, eh. hij zal wel weer een nieuwe ehm, cd gaan voorbereiden, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Maar nu hebben we, we hebben de genre gehad mainstream. We hebben het genre gehad pop. Ja. We hebben een beetje acid gedaan. Ja. We hebben big band gedaan. Dan zou je denken van nou, nu hebben we alle genres gehad. Ja, toch? Nee, maar dat hebben we niet. Oh. Nu gaan we een beetje over naar de funk. En dit is ook een van mijn favorieten. Dat is een... Eh, Happy End. Ja, dat nummer heet Happy End sowieso. Dat is ook een favoriet. Kan ik grap maken? Heel flauw. Heel flauw. Ja, ja, en doen we niet. Nee, doen we niet. Happy End. En die man, die heet eh, Jan van Duikeren. En die speelt eh, trompet. En hij speelt al jaren trompet in de, in de vaste band van, van Candy Dulver. En Candy Dulver speelt ook op dit nummer mee. Het, dit is van de cd Fingerprint. Jan van Duikeren met met gastartiest Candy Dulver. Jan van Duikeren. Samen met Candy Dulver. Wat hebben wij toch vreselijk goede artiesten uit Nederland. Absoluut, absoluut. En we hebben een nieuwe dame erbij. Of eh, erbij. Nee, dan doe ik het tekort. Nee. Doe het tekort. Nee, wij mogen binnenkort met haar een interview doen. Ja, en ze wil graag met ons op de foto ook. Ja. En zij is dan onze, naast Laura Fici, waar we natuurlijk ook ja. op muziek zijn geweest. Daar gaan we binnenkort trouwens ook nog weer een beetje meer aandacht aan besteden. Want we hebben nog een paar interviews opgenomen die we graag willen uitzenden. Ja. Maar we zijn nu aangekomen bij een dame, ook van Nederlandse bodem. nieuwe vriendin van de show. De nieuwe vriendin van de show, Saskia Laro. Maar het is ongelooflijk. Nederland bijna geen bekendheid. En ze treedt op over de hele wereld. Ongelooflijk. Ik zat net even te kijken in haar eh, tourschema. En dan moet ik terug naar 1995, want sinds 95 toert ze al rond. En eh, nou, je hoeft geen land, land, meer op te noemen, want ze is er al geweest hoor. Het is echt van India tot China, tot Kroatië, België. Nou ja, België. Ehm, nou, het is echt uh, eh, Burundi. ze is ook, ook, ook, net zoals Candy Dulver en Laura Vici en al die andere Nederlandse grote jazzgrootheden. zijn allemaal zo bekend in het Verre Oosten, zoals in Japan en in China. Ja. Maar in Nederland uh, treedt ze gewoon op in het pompstation. Om maar even een voorbeeld te noemen. op zaterdag 7, nee, zaterdag 15 februari. En dat is in Amsterdam? Ja, gewoon in Amsterdam. Met maar, het, eh, maar 1 maart doet ze hetzelfde nog een keer. Ook in eh, het pompstation in Amsterdam. Ja. Alleen 15 maart treedt ze op met het La Jazz Quartet. Ja. En op 1 maart, ook in het pompstation te Amsterdam... toen heeft ze een duo met Laro Bird maar 15 februari, je zei 15 maart. Maar oh, mijn excuus. Februari. 15 februari, ja. met de Saskia Lero Jazz Quartet. Maar je kunt er ook op zoeken in Amerika hoor. Want eh, ze treedt ook op op 26 eh, januari. Dat is al heel snel. In het eh, Public Library. Dus de publieke bibliotheek van Hartford. In de staat... Connecticut. <laughs> ja. Hoe? Nee, ik zeg het niet nog een keer. <laughs> Dus, eh, maar goed, genoeg gepraat. Eh, onze nieuwe vriendin van de show, Saskia Laro. En het is ook een, eh, een Sorry dat ik je nog even onderbreek. Want we hebben een nummer van haar klaarstaan. Het heet Really Jazzy. Maar zij heeft echt een heel breed... hoe zeg je dat? Genre. Wat repertoire. Speelt. repertoire. Dus zoals gezegd, Saskia Laro met Really Jazzy. Saskia Laro, Really Jazzy. Nou, het is jammer dat we radio maken en geen televisie. Want als je deze videoclip erbij pakt... Geweldig. Geweldig. Ja. En, dan wordt Nederland en zeker Amsterdam fantastisch op de kaart gezet. Ja, zoek hem maar op op eh, YouTube. Je weet niet wat je ziet. is echt heel leuk. Want ze is al trompetterend, zit ze op een fiets en fietsen over de gracht in Amsterdam. Ja. Echt een leuke clip. Hele leuk. Zeer, zeker de moeite om even te kijken. Ja. Ja, dat was Saskia. En eh, we gaan weer even terug. We gaan even terug naar, naar eh, eh, Matt. Naar onze eigen Matt Bianco. up off the floor, kick me out and close the door. No one else but me to take the blame. sandstones will break your bones. What you reap is what you sow. If only I could do it all again. No one ever told me how to play the game. It's the trial and Gonna see, Maybe I just got lost along the way. Detox living super clean. Change my friends up socially. This time you believe it when I say. No one ever told me how to play the game. It's the trial and error of your ways. All I ever wanted was to make my name. Joe Sample. Hij leerde al piano spelen vanaf zijn vijfde jaar. Nou, dat kun je horen. Zo. Wat een, eh, wat een fenomeen dit. Maar we zijn wel weer van Nederlandse bodem verdwenen nu. Hè? Want eh, Joe Sample is van Houston, Texas. Ja, ja, maar zo jong is hij ook niet meer. Want hij is 1 februari 1939 geboren. Zie ik dat ja, goed? En hij is in 2014 is hij ons ontvallen. Om het zo maar even te zeggen. Ja. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde van onze show. En, eh, maar er is hoop, want volgende week zondag is er weer een nieuwe Marco en Erik show. Ja, dat klopt. Volgende en, zondag. En morgen, morgen zondag is natuurlijk altijd een standaard... Uh, Tuurlijk. <clears throat> ja. S morgens van 10 tot 12. 10 tot 12, ja. En volgende week zondag zijn wij er van 10 tot 12. En die zaterdag erop zijn wij er ook weer. Nou, dus uh, genoeg om naar uit te kijken in ieder geval. En ehm, ja, we hebben nog ik denk één of twee platen te gaan, maken. Ja, dat denk ik ook. En we, hebben een, een, we blijven op het Amerikaanse continent. Oké. Ik heb een eh, hele mooie plaat uit, uitgezocht van eh, een New Yorker. Die is iets jonger, 14 juni 1959 eh, is hij geboren. Marcus Miller. Hij is een befaamde basgitarist-speler. Maar wat hij ook... als je een keer naar een show van hem kan, zou ik dat zeker doen. Want hij gaat namelijk altijd solo spelen op een basklarinet. Hij leeft nog? Hij leeft nog. Ik heb ah. hem laatst gezien in... Op Noordzee Jazz heb ik hem een keer gezien. En eh, in uh, op een jazzfestival. En eh, dat hij op een basklarinet speelt is heel bijzonder. Want een basklarinet kom je niet zo heel vaak tegen. En nemen we afscheid van onze luisteraars? Nou, ik denk dat we eh, dat naar deze plaat nog ah, even doen. Dat, kan makkelijk nog. dus Marcus Miller. met, een, met een heel mooi nummer. En de uitdraai van mijn blaadje is zo klein geschreven... dat ik het nummer even niet kan lezen. Addicted Love. Nee, Addicted Love zouden we spelen... want die zou van die slaan we over. Ja. Die slaan we over. Dus we gaan nu een beetje in de war. Het nummer heet eh, Free, Marcus Miller. Marcus Miller met Free. Jammer genoeg eh, eh, is onze planning niet helemaal goed verlopen. Want we zijn bijna, maar ook bijna aan het einde van onze show terechtgekomen. Het is bijna twee uur. En dan eh, zit onze show er weer op. Dus we willen onze luisteraars hartelijk bedanken voor het luisteren. Ja, heel fijn dat je luisterde. En we hopen dat je er uiteraard de volgende keer ook weer bij bent. En dat je er ook net zo van geniet als wij. We hebben geprobeerd, omdat dit onze eerste zaterdagmiddagshow is een, een, een, eh, nou, hoe zal ik het zeggen? Ja, licht, jazz eh, of eh, smooth. Ehm, ja, ja, zoals je in klassieke termen zegt, licht klassiek, maar dan voor jazz. Ja, om het voor een, een groter publiek toegankelijk Ja, dat, waar je toch lekker even de auto kan wassen en dat je niet denkt van ik moet echt... ja, het is anders dan op de zondagochtend met een studentje en een Precies, croissantje. en een croissantje. Dit is toch anders. Nee, Zoals gezegd, hartelijk bedankt voor het luisteren. Wij zijn er eh, volgende week zondag weer van 10 tot 12. En die zaterdag erop weer van uh, eh, 12 tot 2. Zoals gezegd, Marcus Miller, Free. Dat nummer gaan we nog een keer helemaal spelen in een andere show. En we eindigen eh, onze show met een, een nummer van onze vriend Dennis van Azen. En dat nummer heet Superhero. When she's tired, when she's scared, and when she thinks she's getting older, says she don't fit anywhere, and her world is getting colder. I rush right in to rescue her before her heart's on zero. Save her day and fly her away and be her superhero. Little things mean so much, and I can think it's no big deal, but just a word or a touch can change the way she feels.